Volgens zijn oude club Santos is er maandag een waken... en komt zijn kist op de middenstip te staan van het stadion van zijn club. Mensen kunnen dan 24 uur lang afscheid komen nemen. Correspondent Nina Jurna. Het voetbal was voor Pelé, zegt men hier, was het eigenlijk gewoon een sport. Maar vanaf Pelé is het een religie geworden. En ja, Pelé is, is een heilige voor de mensen hier. En voetbal is echt, ehm, dat is niet gewoon eh, eh, naar een wedstrijd kijken of, of gewoon het beleven. Dat, dat zit in de cultuur. En dat is echt, ja, sinds hij gekomen is, sinds hij eh, ook Brazilië natuurlijk drie keer de WK-beker heeft gewonnen voor, voor Brazilië, heeft hij dat echt op de kaart gezet. Pelé wordt door velen gezien als de grootste voetballer aller tijden. Hij was 82 jaar. De Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië opgepakt. Hij wordt verdacht van mensenhandel, verkrachting en deelname aan georganiseerde misdaad. In zijn huis in Boekarest zaten zes vrouwen die zouden zijn uitgebuit. Andrew Tate werd een tijd geleden al van Facebook en Instagram gehaald... vanwege hatelijke uitspraken over vrouwen. De Britse modeontwerpster Vivian Westwood is overleden. Ze stierf in het bijzijn van haar familie, staat op haar Twitter-account. Westwood was een van de bekendste Engelse modeontwerpers... en werd vooral bekend door haar punkontwerpen. Ze werd 81. En op veel plekken mag er met oud en nieuw weer vuurwerk worden afgestoken om 12 uur. Maar er zijn ook plekken met een vuurwerkverbod. Amsterdam bijvoorbeeld, daar hebben ze gelukkig wel een alternatief bedacht. Op het Museumplein is een grote lichtshow met vuurwerk. De organisatie is er helemaal klaar voor. En we hebben hier electric fireworks, licht en echt vuurwerk in de combinatie. Heel vet, heel episch. En om, om tien voor twaalf gaan we een hele vette countdown in. 10 minuten lang wordt een soort van raketlancering naar 2023. En om, om 12 uur gaat het helemaal los met, met licht en vuurwerk. Ja, en dat wordt episch. En je staat ook middenin. Je zal hier helemaal in de rook en het licht zelf ook als publiek staan. De show in Amsterdam begint om 11 uur s avonds en is voor iedereen gratis. Krijg je nog het weer? Mix van zon en wolken. Later vandaag gaat het regenen. Het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zoveel aan de hand onderweg. Alleen de N201 hoofddorp richting Hilversum is dicht tussen Uithoren en Meidrecht.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 In Brazilië zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd... voor de overleden voetballegende Pelé. Maandag en dinsdag wordt hij herdacht met een waken. Later op dinsdag is de uitvaart. Bij legeroperaties onder leiding van de VS in Syrië en in Irak... zijn het afgelopen jaar bijna 700 strijders van IS om het leven gekomen. De Amerikaanse legertop meldt ook dat er bijna 400 strijders gevangen zijn genomen. Het weer in de loop van de ochtend toenemende wolking. Vanuit het zuidwesten gaat het ook regenen.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 Ik heb de tafel voor twee gedekt. Alles is klaar voor een magische kerst. Met jou ik van de telefoon die gaat En denk meteen weer aan vorig jaar Hoe je mij toen in de kou liet staan nog I'll protect you from the hooded claw.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 Christmas light and you and I will hold each other close tonight while bells are ringing. Yeah, we'll be singing. It's Christmas time. You and I, we meet beneath the Christmas light and you and I will hold each other close tonight while bells are ringing. We'll be singing. It's Christmas. to seeing your face Wish I could light the candles back at your place Back at your place I always got things to do But it will soon get better And then we will stay together Watching the snow while it's dancing around In the wind outside and I We meet beneath the Christmas light And you and I Will hold each other close tonight While bells are ringing Yeah, we'll be singing It's Christmas time You and I We meet beneath the Christmas light And you and I Will hold each other close tonight While bells are ringing We'll be singing It's Christmas op je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. I really can't stay. But baby it's cold outside. I gotta go away. But baby it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you so drove in. nice. your hands, they're just like My eyes. mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? My will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. Really, I better scurry. Beautiful, please don't hurry. Maybe just a half a drink more. Put the music on while I pour. The neighbors might think eyes are like starlight now I'll take your hat, your hair looks i say no, no, no, sir. At least I'm gonna say that I tried What's the sense of her? must I be lucky that you allemaal fijne dagen en een voorzitter.